Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Het kan dan gaan om stalking, fysiek geweld of extreme vormen van controleren... Daar kunnen jongeren allerlei klachten aan overhouden, zegt deze onderzoeker. Angstig, somber, depressief. En er zijn ook nog andere klachten. Eh, problemen met familie, lichamelijke problemen of problemen eh, op school of, of met werk. Ze kunnen daardoor uitvallen en nog verder geïsoleerd raken. Uit het onderzoek blijkt verder dat jonge vrouwen vaker slachtoffers zijn van huiselijk geweld dan mannen. In Arnhem en Nijmegen zijn vannacht verschillende geweldsincidenten geweest... waarbij meerdere doden zijn gevallen. In Arnhem werd er midden op een kruispunt geschoten. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. En in Nijmegen stak iemand op twee mensen in. Daarbij is een man van 38 omgekomen. De ander raakte gewond. En vanaf 1 januari mogen er in Nederland geen vapes met een smaakje meer worden verkocht. Maar bij onze zuiderburen komt die regel er niet. Brabantse tabakshops hebben daarom de laatste tijd steeds vaker een shop net over de grens geopend. Op die manier kunnen jongeren alsnog aan hun trekken komen. Longartsen willen dat er een Europees verbod komt op de e-sigaretten. En de kerstdagen komen er weer aan. Voor veel mensen een tijd om naar uit te kijken, maar voor veel anderen ook niet. Met name ouderen kunnen zich eenzaam voelen. Ze hebben geen directe familie of vrienden waar ze de dagen mee kunnen doorbrengen. En daarom worden er door het hele land kerstdiners georganiseerd waar ze kunnen aansluiten. Ze zien de kinderen niet, ze horen niet. En dan ja, zou je zeggen, dit, dit is iets wat ze om hun uit te nodigen. Deze man die is er blij mee. Ja, je leert mensen kennen die je nooit gezien of gekend hebt. En je hebt s'avonds wat eh, om over te praten of gezellig met elkaar te eten. Hè? Dan krijg je het weer nog veel wolken, wind en af en toe flinke buien. Vooral in het noorden en midden. Vanmiddag is het vaker droog en neemt de wind ook wat af. Het wordt vandaag rond de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte dagelijkse files in Noord-Holland... de meeste vertraging nu op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Er staat op dit moment een te hoog voertuig voor de Wijkertunnel.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 de problemen van vergrijzing en het personeelstekort oplossen. Na 2040 ontstaat er volgens een adviesraad mogelijk een probleem... omdat er dan niet meer genoeg werk voor ze is. Bijna 1 op de 5 jongeren tussen de 16 en 25 jaar... was vorig jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Volgens de onderzoekers variëren de meldingen van licht tot structureel fysiek geweld. Het gaat om ruim 350.000 jongeren. In Brussel komen vandaag de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar van de 27 EU-landen.